Gert Kluk met het NOS Journaal. In New York is een explosie geweest in de wijk Chelsea. Er zijn volgens de brandweer zeker 29 lichtgewonden. Burgemeester de Blasio van New York zegt dat er opzet in het spel is... maar dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een terreuraanslag. Het is onbekend wat er precies is ontploft. Amerikaanse media melden dat het mogelijk gaat om een explosief... in een vuilnisbak of gereedschapskist. De New Yorkse politie zegt tegen CNN dat in de buurt mogelijk een tweede explosief is gevonden... Het zou gaan om een snelkookpan die met draden verbonden is met een mobiele telefoon. In Seaside Park in de staat New Jersey is gisteravond een bom ontploft bij het parcours van een hardloopwedstrijd. De opbrengst van de wedstrijd was bestemd voor mariniers en marinepersoneel. Niemand raakte gewond. De pijpbom zat verstopt in een afvalbak. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard. De SP wil alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Calais opvangen in Nederland. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zei in het radioprogramma Met het Oog op Morgen... dat ze wil onderzoeken of daar steun voor is in de Tweede Kamer. Gesthuizen bezocht onlangs de jungle van Calais... en ze noemt de omstandigheden waarin de kinderen leven hartverscheurend. Ze wil voor de kinderen een vergelijkbaar plan... als voor de alleenstaande gevluchte kinderen uit Italië en Griekenland. Staatssecretaris Dijkhoff onderzoekt de mogelijkheden... om 750 van deze kinderen naar Nederland te halen. Friesland Campina trekt geld uit om de melkproductie omlaag te krijgen. Melkveehouders krijgen vanaf 1 oktober 10 cent per liter melk die ze niet produceren. Het bedrijf wil zo helpen om de hoeveelheid koeienmest te verminderen. Die mest bevat fosfaat, dat slecht is voor het milieu. Malou van Rijn heeft bij de Paralympische Spelen in Rio goud gewonnen op de 100 meter sprint. Het is voor haar de tweede gouden plak van deze Spelen na haar overwinning op de 200 meter.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 And I'm sorry. because zijn ze totaal onbekend, maar inmiddels bij mij wel. Zo aan het eind van de zomer nog wat zonnige klanken die binding hebben met de ranchera en de Tex-Mex muziek. De songs worden vertolkt door Sparks, een meidengroep uit Mexico. Just Because I'm a Woman kennen we allemaal van Dolly Parton. Nu werd deze song gezongen door Veronica, een van de dames uit de groep. Vervolgens krijgen de dames steun van Lorenzo Antonio in Key Bonito en Santa Fe. Ook hij is een icoon in Mexico waarna Sparks besluit met hun versie van Jealous Heart. Het is een feestelijk begin van de tweede uur. casas pintadas todas también Qué bonito es también, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas también ah, en el mundo no existe un suelo que tenga un cielo así de tan azul. como ninguna y se Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café. española es una chiquilla muy coquetilla que le gusta pasear. Pero necesita una casa porque en su casa ya la quieren casar. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas ya ven Qué bonito es Santander, qué maravilloso que es Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas ya ven ah. Mi madre es un caballero de de Casi Casimiro es el padre del lugar. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café. Ah, ah, ah. tiene la paz. Se oye el silencio Y en la la tierra Porque antes era tan solo un furón qué bonito es Santa Fe Qué maravilloso que es Con su hermosa plaza y sus lindas casas Jugadas todas también Qué bonito es Santa Fe Qué maravilloso que es Hoy pues somos sus lindas casas miradas todas Algo ah.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 En de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook de cover van de week, vertolkt door Bernie Williams. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cody Jinks heeft nauwelijks woorden nodig om te laten horen hoe goed hij is. Onzin natuurlijk, maar de titel van de song luidt No Words. Vandaar deze introductie. Laat Cody maar schuiven. Als het aan mij ligt, gaan we nog veel horen van deze klasbak. changed. I guess that comes shine Just can't find the words. De Time Jumpers zijn er met een nieuwe album Kid Sister. En je zou het als een eerbetoon kunnen beschouwen aan de onlangs overleden zangeres van de groep Dan Sears. Vince Gill neemt de titelsong voor zijn rekening. Een juweeltje. Real Country. you sure gonna sting. Jesus is waiting with his arms open wide. Oh, he'll sound amazing with you by his. suffer Voor de vertolker van de cover gaan we naar Zuid-Afrika en ontmoeten daar Bernie Williams. Eens luisteren hoe hij het ervan afbrengt met de vertolking van Bruce Springsteen's Tougher Than The Rest. De cover van deze week. je weet wordt er niet alleen country gemaakt in de States, maar ook in tal van landen daarbuiten. Net waren we al op bezoek in Zuid-Afrika en nu gaan we naar Australië, want ook daar komt Puiken Country vandaan. You're Looking at Country is een song van Kate Link en zij is afkomstig uit Down Under. Crossroads met de act van de maand. Marty Stewart is genoegzaam bekend. Toch is hij er nooit in geslaagd nummer 1 in te scoren. Een van zijn mooiste songs, Tempted, bleef in 1991 steken op een vijfde positie. In 1992 evenaarde hij deze score bijna met Burn Me Down. Uiteindelijk kwam deze song niet verder dan nummer 7 in de top 10. There's a girl trying to steal my heart, and I'm tempted. Even though she could tear it apart, I'm tempted. Each time she looks my way, I'm tempted. Just a little more every day, I'm tempted. It's so hard to resist the thought. Crossroads, Kees de Touch me, turn me on, and burn me down. Your lips hold oh, a wild desire and give a kiss like the devil no kind of love could burn a town. Oh, touch me, turn me on, and burn me down. Your touch brings me to my knees. You got me turn me on and burn me down. You're a wild love I can't tame. Your kisses burn like flames. I go crazy when you're around. So touch me, turn me on, and burn me down. Het nieuwe album van Elizabeth Cook heeft als titel Exodus of Venus meegekregen. Het is Cooks eerste, sinds zes jaar. Cook verloor in een mum van tijd een aantal dierbaren, maakte een scheiding door en zag haar zus worstelen met een revalidatie na een langdurige drugsverslaving. Elizabeth Cook viert op Exodus of Venus de contrasten tussen verdriet en vreugde, die ze niet alleen heeft meegemaakt, maar ook heeft overwonnen. Ze bereikt hiermee een totaal ander muzikaal niveau dan ze in Nashville gewend zijn. Straight Jacket Love. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Opnieuw een drietal songs van grote namen uit het verleden, die niet meer of nauwelijks actief zijn. Bobby Bear maakt zijn opwachting met Lorena. Brenda Lee is van de partij met haar versie van Kansas City. In lang vervlogen tijden heb ik haar nog eens mogen ontmoeten, evenals Bobby Bear trouwens. Roy Orbison heb ik zien optreden, maar nooit ontmoet. Hij sluit het blokje met de Don Gibson song Lonesome Number One. The years creep slowly by, Lorena. Snow is on the grass again. The sun is sinking low. Frost is where the flowers have been. The music softly plays Lorena. Happy sounds have left the day. the music sad and low, Lorena, where once it rang so loud and gay. I hardly feel the snow, Lorena, cause I know this darkness soon will pass. We'll sing our songs again, Lorraine. You ons. Nu weer naar het heden. Voor Kirk Bernard was Dan Washburn de zanger van South Mountain. Zijn single Miles on a Rocking Chair is net uit. Heet van de naald. I'm and crafted Parked out on my porch, staring out at heaven, a million stars or more. When you ride a shotgun, baby, there's no place I can't go. Like a summer breeze blowing free, it's just easy on my soul. Talking about love, talking about living, rocking back and forth without a care. Talking about Jesus. Talking about family. Talking about where we're gonna be in a hundred years. Me and you sweat love and tears. Putting miles on a rocking chair. the sun and rain Sanded by the hands of time Just like me and you We watched the storms of life go by But we held on to the truth I couldn't be any more at peace Or closer to you Talking about love Talking about living Rocking back and forth Without a care talking about Jesus, talking about family, talking about where we're gonna be in a hundred years. Me and you sweat love and tears, putting miles on a rocking chair. Jesus, talking about family, talking about where we're gonna be in a hundred years. Me and you sweat love and tears, putting miles on a rocking chair. Polish made and crafted, parked out on my porch, staring out at heaven. A million stars or more. Candy Coburn met El Camino. treffend afscheid van deze aflevering met Sarah Hobbs. Zij vat alles samen in de song So Long, Good Luck and Goodbye.